uur. Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De VS heeft in de Afghaanse hoofdstad Kabul Ayman Zawahri gedood... de leider van terreurbeweging Al-Qaeda. Amerikaanse president Biden zei op een persconferentie... dat hij een week geleden toestemming gaf om hem uit te schakelen... nadat de CIA hem had weten te lokaliseren. Hij werd gedood bij een aanval met een drone. Daarbij zijn volgens Biden geen burgerdoden gevallen. De 71-jarige Zawahri was de opvolger van Osama Bin Laden... die eveneens door de VS werd geliquideerd. Er wordt gezien als de grote organisator achter de aanslagen op 11 september 2001... waarbij bijna 3000 mensen omkwamen. In Tilburg is een man op straat neergeschoten. overleed later aan zijn verwondingen. Reanimatie mocht niet meer baten. Volgens de politie zijn twee donker geklede mannen weggevlucht. Naar hen wordt nog gezocht. De straat is afgezet voor onderzoek. Over de aanleiding is nog niets bekend. De politie kon de identiteit van het slachtoffer nog niet vrijgeven. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen... vanwege het toenemende aantal besmettingen met apenpokken. Hij hoopt dat mensen daardoor sneller kunnen worden ingeënt. Volgens nieuws en de NBC is de vraag naar vaccins in de staat op dit moment groter dan het aanbod. Californië is de tweede staat in drie dagen waarin de noodtoestand is afgekondigd. In de VS zijn bijna 6000 besmettingen met apenpokken vastgesteld. Het dodental van overstromingen in de Amerikaanse staat Kentucky is opgelopen tot 37. Overstromingen worden veroorzaakt door de voortdurende stortregens in het gebied. De gouverneur van de staat verwacht dat het dodental nog verder zal oplopen. Er worden nog honderden mensen vermist. Ook waarschuwen niet dat er nog meer slecht weer op komst is. Intussen hebben duizenden mensen hun huis moeten verlaten. Reddingswerkers proberen ze te voorzien van voedsel en een dak boven hun hoofd. Maar het werk wordt bemoeilijkt door het slechte weer. Het weer. In het zuiden begint de dag vrij zonnig. In het noorden overheerst de bewolking. In de middag kan er plaatselijk ook een beetje regen vallen. In het uiterste noorden worden 20 tot 23 graden. In Brabant en Limburg maximaal 29.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 skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. This ain't nothing but a summer jam. Bronze skin and cinnamon tans. Whoa, this ain't nothing but a summer jam. We're gonna party as much as we can. Hey. twijfels. Maar wanneer je praat over je zorgen, is het nooit te laat, ik zal je horen. Hoop is, weet je nog wat hoop is? Ben je vaak alleen tussen de mensen, niemand die wat weet van jouw ellende. Als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, en gedachte je verstoort Hou me vast, ik kan je dragen Tot jouw angsten zijn verteerd Wees niet bang om te gaan praten Ik luister naar je elke keer Als jij nog steeds je schaduw draagt Kom dan naast me staan Ik ben hier voor jou, ik wil jou verstaan jij dat hebt gedaan, om welke reden? Vieren, wat zoveel nog te vieren. Als je dat vergeet, mag jij me vragen. Hoe ik dat toen deed in mijn verhalen. Maar als jouw vader of jouw moeder jou niet ziet of jou niet hoort. Als je zoveel steeds moet voelen, gedachten je verstoort.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 In Tilburg is een man op straat neergeschoten. Hij overleed even later ter plekke. Reanimatie mocht niet meer baten. Volgens de politie zijn twee donker geklede mannen, twee donker geklede mannen weggevlucht en naar hem wordt nog gezocht. De gouverneur van de Amerikaanse staat Californië heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de toenemend aantal besmettingen met apenpokken. Hoopt dat mensen daardoor sneller kunnen worden ingeënt. Het weer in het zuiden zon, in het noorden bewolkt. In de middag kan er plaatselijk ook wat regen vallen. In het uiterste noorden worden 20 tot 23 graden. In Brabant en Limburg maximaal 29.